Morat Rouakili met het NOS-journaal. Het Zwolse ziekenhuis Isala huurde jarenlang panden van vijf eigen cardiologen. En het ziekenhuis wist dat niet. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. De cardiologen worden sinds kort verdacht van corruptie. Volgens de krant verhuisde het ziekenhuis op initiatief van de cardiologen... diverse afdelingen naar het vastgoed van de artsen... omdat er meer ruimte nodig zou zijn geweest. Per jaar betaalt het ziekenhuis 350.000 euro aan huur. Het ziekenhuis zegt geen problemen te hebben met de situatie... als er maar geen ongewenste belangenverstrengeling ontstaat. De Oekraïense openbaar aanklager Andriy Kostin zegt dat het aantal gevallen van seksueel geweld door Russische soldaten in Oekraïne drastisch toeneemt. In een interview zegt hij dat alle geslachten en leeftijdsgroepen worden getroffen, zowel kinderen als ouderen. Vier maanden geleden werden er volgens hem 40 gevallen van seksueel geweld geregistreerd. Nu zijn dat er meer dan 110. Ook zegt Kostin dat verkrachting vaak plaatsvindt in het bijzijn van familieleden en kinderen, met name in door Rusland bezette gebieden. Op verschillende plaatsen in het land heeft de brandweer in actie moeten komen vanwege grote branden. Dat gebeurde in Eindhoven, Nijmegen en Utrecht. In Eindhoven brak de brand uit in een flatgebouw aan het Amandelpark. De bewoners van het gebouw werden geëvacueerd en kregen opvang in een buurthuis. De meeste bewoners kunnen inmiddels weer terug naar huis, maar sommige woningen hebben schade opgelopen. Frankrijk speelt zaterdag in de kwartfinale op het WK voetbal in Qatar tegen Engeland. Engeland won met 3-0 van Senegal. Eerder versloeg Frankrijk Polen met 3-1. Vrijdag is ook de kwartfinale van Nederland tegen Argentinië. Die wedstrijd begint om 8 uur s avonds. En dan het weer. Het is bewolkt en eerst nog droog met temperaturen rond de 2 graden. Vannacht valt er in het zuidoosten regen. In Limburg kan dit natte sneeuw zijn. Overdag wordt het maximaal 6 graden aan zee en 2 tot 4 graden dieper landinwaarts.